uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij acties van de zogeheten gele hesjes in Frankrijk... is opnieuw een automobilist om het leven gekomen. In het zuiden van Frankrijk botste de bestuurder van een bestelbusje... op een vrachtwagen bij een blokkade. Bij eerdere acties door gele hesjes op de snelweg... kwamen al twee mensen om het leven. De politie onderzoekt onder meer waarom er nog steeds verkeer op de snelweg was... ondanks de blokkade. De protesten van de gele hesjes begonnen ruim twee weken geleden. De actievoerders protesteren tegen prijsverhogingen voor brandstof... en andere hoge dagelijkse kosten. Een jongen van 15 uit Ede is overleden aan de verwondingen... die hij gisteravond had opgelopen toen hij op de A15 bij Echtelt werd geschept. Dat meldt Omroep Gelderland. Een vrouw van 39 uit Ede ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Twee werden aangereden toen ze uit de auto waren gestapt... nadat ze tegen een auto met een klapband waren gebotst. De 69-jarige bestuurder van de auto die hen aanreed is aangehouden. Dat is volgens de politie gebruikelijk bij dit soort ongevallen. Minder mensen vinden dat Zwarte Piet zwart moet blijven. In 2016 was dat 65 procent, nu is het 50 procent. Blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau INO Research. Van de ondervraagden zegt 44 procent dat Piet best een ander uiterlijk mag krijgen. En dat is een stijging van 12 procentpunt. De traditionele Piet is vooral in het zuiden en noorden populair. Arjen Robben vertrekt bij voetbalclub Bayern München. De 96-voudige international maakte dat vandaag bekend... nadat de clubvoorzitter van Bayern al had gezinspeeld... op het vertrek van Robben en van Frank Ribéry. Robben won met Bayern zeven landstitels en in 2013 de Champions League. Hij speelde sinds 2009 bij Bayern. Daarvoor voetbalde hij bij Real Madrid, Chelsea, PSV en Groningen. Zijn verbindenis met de Duitse club loopt komende zomer af.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 You got me in the groove when you move. I'm in a funky way. I'm, I'm in a funky way. get into the vibes I'm sending you right here. uh, you see, love is like a. I know I love what you do when you do what you do.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 find a I want you, better want you, I want you. Uh, I could try to fill the space. That's what you said. That's what you said. That's what you said. That's what you said. And you should know you leave.